Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ruim 2500 mensen hebben vandaag het partijcongres van Forum voor Democratie bezocht. De partij maakte onder meer de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen bekend. Bij die verkiezingen werd Forum de vorige keer het grootst, maar de meeste statenleden verlieten de partij daarna. Forum voor Democratie-leider Baudet noemde het congres een manier om het beeld bij te stellen dat van Forum bestaat. En ook andere Kamerleden kwamen aan het woord. Een Russische man en vrouw die deze week in Zweden werden opgepakt voor spionage... werkten waarschijnlijk voor de Russische geheime dienst GRU. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat. De twee werden afgelopen dinsdag gearresteerd in hun villa in Stockholm. Bij die operatie werden twee helikopters ingezet. Daaruit daalden agenten af op het dak van de villa. Nog geen minuut later werden de verdachten aangehouden. Sinds 2013 zouden ze voor Rusland spionnen zijn geweest in de VS... en sinds 2014 in Zweden. De man zit nog vast en de vrouw is voorlopig vrijgelaten. Ongeveer 400 mensen hebben vanmiddag op de dijk bij het Friese Holwert gedemonstreerd tegen nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Met zandzakken bouwden ze een symbolische dijk van een meter hoog. De actie was een initiatief van de Waddenvereniging, Milieudefensie en Extinction Rebellion. Ze zijn bang dat de boringen het beschermde natuurgebied onherstelbaar zullen beschadigen. En op het WK in Qatar heeft Frankrijk zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De Fransen waren met 2-1 te sterk voor Denemarken en zijn daardoor zeker van een plek bij de eerste twee in de pool. Mbappé maakte beide doelpunten voor Frankrijk, maar van de winnende een paar minuten voor tijd. Eerder op de dag won Polen met 2-0 van Saoedi-Arabië en eindigde Australië-Tunesië in 1-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt, maar het is bijna overal droog. Het is ongeveer 7 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden. Morgen regen, behalve in een groot deel van Limburg. Het wordt dan een graad of 8.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 jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf, de hart van stapel loop Verlies mijn concentratie, probeer het bent zoet als wij. Ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk some swag shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I break them off tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. on a dream I'm like, oh my, oh my there's something in the air tonight Way up in there's something in the air tonight Say, I feel it in the sky above way down in the Hey, I feel it in the sky above Why don't we call it love?